Althans, het staat in haar bio. En in 2001 bracht ze deze single uit, When You Lie Next To Me. En het zou toch zeker nog tot de helft van 2002 duren voordat haar cd eindelijk dan eens een keer uitkwam.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 Al maanden zijn er berichten over omkoping en een cultuur van vriendjespolitiek. Het parlement besloot dit weekend tot een groot onderzoek. De zaak betreft vooral de regering van de vroegere bondskanselier Schüssel, die van 2000 tot 2007 aan de macht was. Zeker vijf ministers worden genoemd in verband met dubieuze financiële transacties. Maar ook de huidige bondskanselier Feynman is in het nauw gekomen omdat hij de spoorwegen zou hebben gedwongen te adverteren in kranten die positief over hem schreven. Op de Filipijnen hebben reddingswerkers de grootste moeite om mensen te bereiken die het slachtoffer zijn van de orkaan Algae. Tropische storm raast nu over het dichtbevolkte eiland Luzon, waar ook de hoofdstad Manila ligt. Door de orkaan is zeker één dode gevallen, gevreesd wordt dat er, er nog veel meer zijn. De Filipijnen zijn net aan het bijkomen van de gevolgen van de orkaan Nesat. Die storm kostte zeker 52 mensen het leven. Tientallen mensen worden nog vermist. Volgens de Filipijnse regering zijn bijna 1 miljoen mensen getroffen door overstromingen. De politie in New York heeft bij een protestmars over de Brooklyn Bridge 700 betogers opgepakt. De actievoerders protesteren al twee weken tegen het financiële systeem in de Verenigde Staten. Ze vinden dat daardoor arme Amerikanen het steeds moeilijker krijgen. De politie greep in toen een groep betogers de rijbanen van de brug opliep. Asperge is op de, de asperge is op de eerste plaats geëindigd bij de verkiezing van de lekkerste groente van Nederland. De verkiezing werd georganiseerd door het Radio 1-programma Vroege Vogels en de Nederlandse Vegetariërsbond. Op internet werden ruim 300.000 stemmen uitgebracht. Na de asperge eindigde de spersieboon op de tweede plaats en witlof op nummer 3. Rabarber is de minst populaire groente. De verkiezing werd georganiseerd in het kader van de Vegetarische Restaurantweek die morgen begint. Het weer volop zon bij temperaturen van 20 graden op de Wadden en een graad of 24 in het oosten en zuidoosten. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar wel iets minder warm. Vanaf dinsdag wordt het koeler met kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart.